En die zijn weer helemaal anders, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff. Vooral in Brazilië kampen ze nu met een variant waarbij de herbesmettingen heel vaak voorkomen. En waarbij mensen dan bovendien wel ziek worden. Soms zelfs nog zieker dan de eerste keer. Wetenschappers weten niet zeker of de vaccins die we nu gebruiken wel tegen deze nieuwe varianten werken. Hij heeft de eet afgelegd, de sleutels van het Witte Huis... en ook het officiële Twitter-account van de Amerikaanse president Joe Biden. De oude tweets van Trump zijn verwijderd... en ook de 25 miljoen oude volgers gingen de prullenbak in. Inmiddels heeft Biden 3 miljoen volgers op zijn account, POTUS. Dat staat voor President of the United States. Feyenoord staat in de kwartfinales van de KNVB-beker. Rotterdammers wonnen in de Kuip met 3-2 van Heracles. Al was de ploeg uit Almelo op het einde nog dicht bij de gelijkmaker. Op Radio Rijnmond zijn ze opgelucht. Ongelooflijk, dan eindig je toch in mineur zo'n wedstrijd. Terwijl Feyenoord doorgaat het, ik, ik gooi het maar gelijk van mezelf weer af. Want die mineur is verder nu niet meer nodig. het is door en dat is altijd het belangrijkste in het bekertoernooi. 3-2. Op de, A, eerder op de avond ging eh, Heerenveen al door na een overwinning op Emmen. En nu trappen AZ en Ajax af voor de laatste bekerwedstrijd van vanavond. Jos heeft het er maar druk mee. Ze heeft de website matchenleenhond.nl waar mensen anderen helpen die even geen tijd hebben om de hond uit te laten. En de aanmeldingen stromen ineens binnen. Nou, sinds gistermiddag heb ik 98 eh, aanmeldingen binnengekregen. En normaal gesproken zijn dat er tien per week. En waarom het ineens zo druk is, Jos heeft wel een idee. Ik denk de avondklok. Iets anders kan het bijna niet zijn. Want voor het uitlaten van je hond geldt een uitzondering op de avondklok. Maar dan echt alleen voor je eigen hond, zei premier Rutte. Als je die hond dan in de hele familie gaat zitten doorgeven... zodat iedereen tot diep in de nacht naar buiten kan ja, dan weet je, dat, dat kan ik ook niet voorkomen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk stom. Het weer vannacht vanuit het westen regen. De wind neemt flink toe. Langs de kust kans op zware windstoten. Morgen bewolkt en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 And that's because I could try myself in some it lives at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die this, and that's because I could drive. You ever heard about that thing?